De regering gaat er nu vanuit dat er 230.000 mensen zijn omgekomen bij de aardschok van 24 januari. Aanvankelijk werd gedacht dat er 150.000 doden waren. Later werd dat verhoogd naar 212.000. Volgens de minister van Communicatie zal het dodental vermoedelijk nog verder stijgen. Omdat in de telling niet de slachtoffers zijn meegenomen die door hun eigen familieleden of door particuliere begrafenisondernemers zijn begraven. Twee chirurgische teams die voor hulporganisatie Cordate mensen in nood in Haiti hebben geholpen, komen in de loop van de middag terug in Nederland. Ze hebben in de hoofdstad Port-au-Prince operatiekamers ingericht. Probleemjongeren op Aruba kunnen binnenkort een militaire training krijgen om hun kansen in de maatschappij te vergroten. Staatssecretaris Bijleveld van Koninkrijksrelaties steekt geld in een project dat in augustus moet beginnen. Ze heeft dat bekendgemaakt tijdens haar bezoek aan de Antillen. Arubaanse jongeren die ouder zijn dan 18 en geen opleiding volgen of een baan hebben... kunnen een training volgen die op militaire basis is geschoeid. Het dergelijk project bestaat al op Curaçao. Het plan is een voorbeeld van de verbeterde relatie tussen Nederland en Aruba... sinds het aantreden van de nieuwe regering van premier Mike Eman. In Griekenland wordt de komende dag gestaakt. Scholen en overheidsgebouwen blijven dicht. Ziekenhuizen helpen alleen spoedgevallen. Ook de luchtverkeersleiders leggen het werk neer. Op het vliegveld van Athene zal geen enkel toestel landen of vertrekken. In verband daarmee gaan vanaf Schiphol zeker drie vluchten niet door. Met de 24-uur staking protesteren de Griekse ambtenaren tegen de aangekondigde bezuinigingen. De regering wil het torenhoge tekort op de begroting terugdringen om de Europese Unie en de financiële markten gerust te stellen. De belastingen gaan omhoog, de lonen worden bevroren en het aantal ambtenaren gaat sterk omlaag. Dan het weer nog. Vannacht in het westen en noorden enkele sneeuwbuien en lichte tot matige vorst. Overdag wisselend bewolkt. Overdag overal kans op sneeuwbuien.